to rejoice, you see. smarter, except she got a little more. Get it, girl. freaky, but I like it. Hot damn! Let me put my funk on the guitar with time. refuge. Uh, uh, little bass sitting up here on the bass.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 Die zei gisteren dat hij bij een eventueel boerkaverbod geen vrouwen in boerka zal arresteren. Volgens Welten moeten politieagenten ook altijd hun gezond verstand gebruiken. Ik voel me niet altijd een instrument van de overheid dat onmiddellijk doet wat er gevraagd wordt, zei Welten. In het regeerakkoord staat dat het kabinet met een voorstel komt voor een algemeen verbod op gelaatsbedekkende kleding zoals boerkaas. VVD-kamerlid Hennis Plasgaard vindt dat Welten zijn uitspraken moet terugnemen en dat minister Opstelten hem erop moet aanspreken. Een korpschef kan niet op voorhand zeggen dat hij wetten niet uitvoert, vindt Hennis. PVV-leider Wilders zegt dat Welte wetten moet uitvoeren of anders een biezen moet pakken. Het Duitse vliegveld Wezen heeft een recordjaar achter de rug. Vorig jaar vlogen bijna 2,9 miljoen reizigers van of naar de luchthaven, net over de grens bij Nijmegen. En dat is een stijging van 21 procent. Vooral bij Nederlanders is het vliegveld populair. Ruim de helft van alle reizigers komt uit Nederland. Volgens de luchthaven komt de stijging van het aantal reizigers... doordat de prijsvechters Ryanair en Wizz Air steeds vaker vanaf Wezen vliegen. Ook boeken Nederlandse en Duitse reisorganisaties meer vakanties via het vliegveld. Voor dit jaar zijn de verwachtingen somber vanwege de invoering van de vliegtax in eh, Duitsland. Amerikaanse onderzoekers hebben mogelijk nieuw licht geworpen op de oorzaak van kaalheid bij mannen. De haarzakjes waaruit haren groeien produceren bij kale mannen nog wel haren, maar die zijn